Can't you see I love you? Please don't break my heart in two. That's not hard to do, cause I don't have a wooden heart. And if you say goodbye, then I know that I would cry. Maybe I would die, cause I don't have a wooden heart. There's no strings upon this love of mine. It was always you from the start. Treat me nice, treat me good, treat me like you really should. Cause I'm not made of wood, and I don't have a wooden heart. Moosey den, moosey den. im Städtele hinaus, Städtele hinaus, und du, mein Schatz, bleibst hier. denn, Musiden, Musiden, zum Städtele hinaus, Städtele hinaus, und du, mein Schatz, bleibst hier. There's no strings upon This love of mine, it was always you from the start. Sei mir gut, sei mir gut, sei mir wie du wirklich sollst, wie du wirklich sollst, cause I don't have a word. Speciaal voor de Elvis-fans die uh, wel eens komen in dit programma. Een hele mooie Wooden Heart van Elvis Presley. ZVL. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Goedemorgen, welkom bij de show. Gaat duren tot 12 uur en ik ga je oren vertroetelen, basseren en nog wat moois. De komende twee uur met heerlijke rustige muziek in het eerste uur. En wat meer tempo in het tweede uur. En daarbij informeren we ook nog eens een keer over een paar interessante zaken. Dus blijf bij mij blijf bij ZVO. En daarom, om je oren echt in de goede stand te zetten, een prachtige van Kansas.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 Wat een mooie klassieker. Robert Long. Liefste mijn liefste. En Kansas en Dust in the Winter dus. Straks gaan we spreken over iets heel bijzonders zou je kunnen zeggen. We gaan het eh, hebben over een eh, Green Protein Alliance. Wat is dat voor een eh, ja, alliance? Interessant. Gaat over toch wel belangrijke zaken in het kader van de gezondheid. Je hoort het zo meteen. Nou, onder andere Take That. your multilingual business friend has packed her bags and fled, leaving only ash-filled ashtrays and the lipstick on Mayfair. The mirror on ceiling was too tall. Your trouser cuffs are dirty, and your shoes. When it's hands, they both turn backwards. And on meeting will devour both themselves. signpost cease to sign. Your trouser cuffs are dirty and your shoes are van de twee grote nummer 1 hits van uh, Procol Harum. Je hoorde toch maar mooi even. Hamburg. De andere was natuurlijk een Wide Shade of Pale, dat weet je misschien nog wel. Verder hoorde je Take That and How Deep Is Your Love. En hoe diep is dat eigenlijk? Heel diep misschien. En daarom klinkt het ook zo prachtig hier op deze zondagmorgen. Terwijl wij hier lekker aan de koffie zijn zoals gebruikelijk. En eh, we maken het hier gezellig in de studio. En wat hebben wij bij de koffie? Hele ouderwetse kokosmacronen. Ja, je gelooft het niet, ze bestaan nog. En ze zijn best wel lekker, maar wel heel erg zoet. omroep ZVL. prepara. Italiaanse muziek van Alice en Batazio. Natuurlijk. Etrini de Dozeur. en Diane Ross ervoor met Theme from Mahogany. Goed, over een paar minuten gaan we praten met de leden van Green Protein Alliance. En dat betekent dat eh, je strategisch sterker staat als bedrijf onder andere. En commercieel de vruchten kan plukken van meer plantaardig en minder dierlijk. En het komt eigenlijk goed van pas, want juist deze week kwam die nieuwe schijf van vijf uit waarbij duidelijk werd dat we minder vlees zouden moeten gaan eten. En ook dat bekend werd dat er meer bonen ingemengd gehakt zitten dan we dachten. Het komt er allemaal aan over een paar minuten na Robbie Valentine en Over and Over Again. De Green Protein Alliance. En Jessie van Hattem van die alliantie praat ons bij. Welkom Jessie. Ja, hi. Actueel onderwerp. Eh, maar wat is het nou precies, die Green Protein Alliance? Iets met groen en iets met eiwitten. Maar vertel. Ja, nou dat klopt. We zijn eigenlijk eh, een kleine vereniging die zich inzet voor de eiwittransitie. Voor alle bedrijven die iets doen in die voedselomgeving. Dus de transitie heeft te maken met het eh, gaan van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten. Ja, en het gaat dus over een verschuiving. Dus het is niet totaal het een weg en het ander volledig. Het gaat over een verschuiving naar een gezonder balans. En eigenlijk dus ook een gezondere mens uiteindelijk. Want we kunnen allemaal wel wat pulvruchten gebruiken. Ja, en waar doen we het voor? Behalve dat we pulvruchten kunnen gebruiken. Waar doen we dit allemaal voor? Behalve dat pulvruchten lekker zijn, doen we het vooral ook eigenlijk natuurlijk voor het klimaat en voor onze gezondheid. Dat is echt een gecombineerd doel van de Green Protein Alliance. Ja, omdat zoveel pijlen wijzen op als we willen verduurzamen als maatschappij, dat plantaardige eten daar heel erg aan bijdraagt. De Gezondheidsraad zegt dat, maar ook WNF zegt dat. En het is op zoveel manieren duidelijk. Ja, en daar werken wij graag voor. Eh, geven jullie ook informatie en educatie aan bedrijven? Want misschien wat jij nou net allemaal vertelt, weet niet elke voedselproducent dat? Ja, precies. En daarom zijn we denk ik ook van waarde. Omdat er heel veel kennis bij ons zit op het gebied van gedragsverandering, woordvoederschap. Hè, ze praat je naar buiten toe. Maar ook monitoring en ook het netwerk waarop we dus kunnen ondersteunen. Ja, nou had je het net over bijvoorbeeld een klein bedrijf. Zijn er ook hele grote, ja ik noem bijvoorbeeld maar supermarkten. Want dat zijn toch voedselaanbieders. Zijn die ook lid van jullie? Of zijn er al supermarkten die lid zijn? Ja, zeker weten. En dat dat is eh, mijn expertisegebied. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Nou, om, eh, vertel. dagelijks met supermarkten te werken. Maar we hebben echt supermarkten zoals Dirk, Plus, Lidl. Die zijn gewoon bij ons lid en daar helpen we heel veel mee. Eh, en we hebben ook de eiwitmonitor ontwikkeld samen met Provincie Nederland. Dat is een tool waarmee we supermarkten helpen hun eiwitverhouding te meten. En daar doen alle supermarkten van Nederland aan mee. Dus we werken voor onze leden, maar we hebben ook nog activiteiten die eigenlijk voor heel eh, het bedrijfsveld in Nederland eh, relevant zijn. Bedrijven zijn de leden, maar die partners, je noemde er net iets van. Wie zijn nou precies de partners? Wat, wat is hun bijdrage? Nou, er zijn natuurlijk veel meer maatschappelijke organisaties, zou ik dan even extra aandacht geven, die zich ook inzetten, dan wel deels, dan wel volledig, op die eiwittransitie. Nou ja, ik noemde net al, Wakker Dier is natuurlijk een organisatie die daar heel van belang is, maar ook ProVeg Nederland. Dat is echt een onderzoeksorganisatie die zich ook heel erg inzet op onderzoek doen naar bijvoorbeeld de gezondheid van vleesvervangers. En zij tonen dus aan dat vleesvervangers in hele vele mate gezonder dan wel even gezond zijn als hun dierlijke tegenhanger. Nou, dat soort onderzoek is superbelangrijk. En daar werken we dus ook vaak mee samen om te zorgen dat de informatie die er door deze partijen opgedaan wordt, ook bij iedereen bekend is. Eh, er is nog één ander punt wat ik even met je wil doornemen. Denk je dat er voldoende bewustwording is onder ehm, de maatschappij, onder de kopers van voedingsproducten, dat ze beter plantaardig kunnen kopen en zijn ze ook aantrekkelijk? Hoe kunnen we het kopen? Het produceren hebben we het over gehad, het aanbieden hebben we het over gehad, maar hoe kunnen we het meer kopen? Die gedragsverandering. Ja, dat is natuurlijk de grote uitdaging. Ik, vraag het aan de expert, dus vooruit maar. <laughs> ja, als ik het gauw had, had, ik het graag met je gedeeld. Maar wat vooral belangrijk is dat er eigenlijk twee richtingen zijn. Ik denk dat elke expert zou zeggen: nee, er is niet genoeg bewustwording. Maar ik denk ook dat het voor een heleboel mensen niet kan om ze alles te laten weten over het voedselsysteem. Die gaan er gewoon vanuit dat dat wat in de supermarkt is goed genoeg is. Dus het is de verantwoordelijkheid voor een deel van de supermarkt en de overheid om te zorgen dat de producten die er liggen van dusdanige kwaliteit zijn. Dan wel hè, de ingrediënten, maar ook ecologisch gezien. Ehm, en waar het kan, wil ik de consument absoluut ook meenemen in dat het gezond en relevant voor hen is. Maar ik denk dat er ook heel veel te doen is op het als supermarkt gewoon veranderen. En de consument niet altijd vragen: je moet dit, je moet dat. Dat is heel moeilijk. Als consument wil je gewoon doen wat je kan en doen wat je kent. En. Ehm, en ik denk dat het voor de maatschappij wel belangrijk als onderwerp is, omdat heel veel ecologische problematiek daaraan hangt, aan hun consumptiegedrag. Maar dan moet het nog steeds vanuit verleiding. Ik zou ze niet alleen maar willen vertellen: het moet vanuit je moreel kompas. Nee, het moet gewoon verleidelijk, aantrekkelijk. Het moet gewoon eh, nou, leuk, lekker. Ja. En dat kan heel goed met groenten, dat kan met peulvruchten, dat kan met een beetje mixen. Dat kan met sommige vleesvervangers, dat kan voor sommige mensen ook al heel goed met havermelk. Of, wat ik al eerder zei, gewoon met z'n allen aan de pindakaas. Mij ook prima. Dus mooi, ik vind het mooie laatste woorden. We gaan voor de verleiding van meer plantaardige eiwitten. En eh, we hebben gesproken over de Green Protein Alliance.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 And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. when she said goodbye, baby. We'll meet again soon, maybe. But until we do, all my best to you. I'm so lonely, think about her only. I go to places we used to go, but I know she'll never show hurt me so much inside. Now I hope she's satisfied, and I go to pieces and I wanna hide. Go to pieces and I almost die every time my baby passes by. Go to pieces and I cry. Een klassieker van eh, Peter en Gordon natuurlijk in de show hier bij de zondagmorgen van ZVL. I go to pieces. Ik ga helemaal stuk, zou je kunnen zeggen, van de liefde. Heb je dat weer. Verder hoorde je Pentatronics met hun uitvoering van Hallelujah. Wat een prachtig nummer is dat. Je hoort het hier allemaal bij ZVL. Ik ga zo meteen even kijken in de agenda. Misschien is er iets leuks bij voor de komende dagen. Zou zomaar kunnen. Dus stay tuned, want het komt allemaal naar je toe. Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? I woke up this morning, realized what I had done. I stood alone in the cold gray dawn I'd lost my morning sun. I lost my head and I said some things. Now comes the heartaches that the morning brings. I know I'm wrong, but I couldn't see. I let my world slip away from me. So hey, did you happen to see the most beautiful girl? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her. tell us. Rich hier bij ZVL en The Most Beautiful Girl. Je zou maar op deze wijze toegezongen worden. Prachtig toch? Ja, dan word je twee meter groter zou ik zeggen. Hm? Ehm, de agenda. Oh ja, wacht even. Deze ook nog even afkondigen. Chris Ria en Josephine. Wat een prachtig nummer is dat. En eh, nu is het dus tijd voor die agenda. Heb ik je beloofd. Vandaag Lazy Sunday in retranchement. En eh, meer mens en de minderheden. Wat dat heeft betekend, dat te lezen op onze website. Er is ook nog uitgekleed. Er is een eh, streek, eh, ja, klededracht van het land van Hulst. Dat is ook allemaal te bekijken nog. En de komende week is er weer van alles te doen. Om volleybal, toernooi in Terneuzen, pop-up expositie De Laatste Romeinen. En ook nog een lezing Thomas Herma van Vos en Jan Sieberlink. Wil je meer informatie over al deze prachtige zaken en deze culturele en gewoon hartstikke leuke zaken? Ga dan naar onze website omroepzvl.nl omroepzvl.nl. Ga naar agenda en je vindt daar alle leuke dingen van de komende tijd. de Nederlandse band Ten Sharp. Opeens waren ze weer eh, zichtbaar, zou je kunnen zeggen, vorig jaar of zo. Hè? Dus opeens weer een nieuwe single uit. Maar deze klassieker zullen we nooit vergeten, joh. Van lang geleden. Goed, tijd eh, om even te pauzeren. Ik ga even pauzeren dus. Een paar minuutjes maar hoor. En daarna ben ik bij terug met het tweede gedeelte van de show. Dan hebben we wat meer uptempo muziek, heet het al mooie En een leuke reportage van Jeroen van Gent. Dus blijf bij me, blijf bij ZVL. En eh, drink met mij gewoon weer lekker koffie. Ook na 11 uur. Tot besluit van dit uur, ABC.